Piketanissie gaat er altijd in. Een tanisie maakt je blij zin. Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van me cadeau. En ook die Deense aquavit, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of English in, een pikke een een Picatannesie, een Picatannesie, dit gaat er altijd in. De een drinkt limonade, de andere drinkt weer wijn. Maar al die zoete spullen zijn zeker niks voor mij. Wordt zoiets aangeboden, dan weig ik iedere keer. Ik haal me bij één drankje, een glaasje recht op en neer. Want het liefste word ik teut van zijn Nederlandse neut. Een piketanessie gaat er altijd in. Een piketanissie maakt je blijven zien. zin. Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van me cadeau. En ook die Deense aquavit, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of Engels Een piketanissie, een piketanissie, een piketanissie, dat gaat er altijd in. Een pieke Tennessee gaat er altijd in. Een pieke Tennessee maakt je blijven zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernau. Dat witte spul krijg je van me cadeau. En ook die Deense aquavit, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of een lichine piketanissie, een piketanissie, een piketanissie, dat gaat er altijd in.